Experts is gevraagd een lijst op te stellen. Daarop zouden belangrijke Sinterklaas, de Elfstedentocht en carnaval. Sinds 2003 houdt UNESCO een lijst bij van het wereldwijde immateriële erfgoed. Daar staan inmiddels 272 tradities op, zoals de Spaanse flamenco en de Franse kukken. Het weer nog, op de meeste plaatsen bewolkt en wat regen. Het is 0 tot 4 graden. Overdag bewolkt met vooral in de ochtend wat regen. In de middag droger en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Dit is John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A16 tussen Rotterdam en de grens met België.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 you are falling down van Zandvoort, op 106.9 CFFM does just fine. Yeah, she's a super. touch the stars Where would I be without your love? does it mean without your love? If I could travel far If I could touch the stars Where would I be without your love?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 Tegen de NOS heeft hij gezegd dat hij niet gehoord heeft dat het debat op de Vrije Universiteit is afgelast. Een Kamermeerderheid heeft minister Opstelten opgeroepen om al-Haddad de toegang tot Nederland te weigeren. De Iraniërs, die zijn gearresteerd na een aantal explosies in de Thaise hoofdstad Bangkok, waren van plan daar Israëlische diplomaten op te blazen. Dat heeft het hoofd van de Thaise politie bevestigd in een televisieprogramma. De Iraniërs wilden individuele diplomaten opblazen met kleefbommen die identiek waren aan bommen die waren gebruikt bij aanslagen in India en Georgië. De actie in Bangkok mislukte doordat enkele bommen voortijdig explodeerden en het huis van de Iraniërs verwoesten. Docenten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij een landelijk lerarenregister. Daarin kunnen ze aangeven welke opleiding ze hebben gevolgd en hoeveel uren ze voor de klas staan. Ook wordt vastgelegd hoe ze hun vaardigheden op peil houden. Overheid en onderwijsorganisaties hopen zo de kwaliteit van leraren te garanderen. De president van Honduras heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar de grote gevangenisbrand in Comayagua. Hij heeft het buitenland om hulp gevraagd. De dodental in Honduras als gevolg van de brand is opgelopen tot boven de 350. Amnesty International waarschuwt voor instabiliteit in Libië als gevolg van losgeslagen milities. Die maken zich schuldig aan mensenrechten schendingen en oorlogsmisdaden, zegt Amnesty in een rapport. Het is deze week een jaar geleden dat de opstand tegen de Libische leider Gaddafi...